Een voorspoedige start. Marianne Hageman met de naal. Van zeven mensen in de publieke sector en de semi-publieke sector was het salaris of de ontslagvergoeding vorig jaar te hoog. Het geld wordt teruggevorderd, heeft minister Plasterk de Tweede Kamer laten weten. Volgens Plasterk werkte 95% van alle topfunctionarissen voor een salaris onder de wettelijke norm. Dat is bijna 130% van wat de minister verdient. Dat komt neer op bijna 230.000 euro. Het kabinet wil het maximum verder verlagen tot de hoogte van een ministersalaris. Het vliegverkeer boven Londen is stilgelegd vanwege een computerstoring. Dat meldt de BBC op basis van de Europese luchtverkeersleiding Eurocontrol. Tot 8 uur vanavond Nederlandse tijd is het luchtruim boven de Britse hoofdstad gesloten. Op de Westerschelde bij Terneuzen heeft een groot containerschip enkele uren vastgezeten op een zandplaat. Het is getrokken door zes sleepboten. Wat het ruim 330 meter lange containerschip vervoerde is niet bekend. De hulpdiensten sloegen groot alarm, maar dat is standaard, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Zeeland. Onno Hoes heeft nergens spijt van. Hij zegt dat in een interview met de NOS na aanleiding van zijn vertrek als burgemeester van Maastricht. Hij vindt ook dat hem niets valt te verwijten. Hoes kwam vorige week in politieke problemen toen een 20-jarige man privéberichten van Hoes op internet zette. In een stiekeme opname van Poonnieuws waren beelden te zien van een date van de twee. Hoes heeft aangifte gedaan tegen de omroep. Hij blijft aan als burgemeester van Maastricht tot zijn opvolger is geïnstalleerd. Voor het politiebureau in het centrum van Tilburg heeft een man zichzelf in brand gestoken. Agenten hebben eerst de hulp verleend. De man is met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zichzelf in brand stak is niet duidelijk. Het weer. De regen wordt vanavond en vannacht minder. Alleen in Limburg valt er nog een bui. Het koelt af tot een graad of vijf.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 De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp 4 kilometer. Twee rijstroken dicht na een ongeluk. De ring A10 tussen Nieuwendam en Knap en Koenplein 4. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht West 4 kilometer. A16 Breda-Rotterdam op de parallelbaan voor knooppunt de Bresseplein 4.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 De Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Of continent. We, hebben al die hits weer voorbij horen komen. En eh, wij kwamen hier richting Zandvoort rijden. Nou, wat een troosteloze bedoeling als je zo door storm en regen deze kant op rijdt, zeg. Ja, je wordt er inderdaad niet vrolijk van. Ik begon al mijn uitzending inderdaad met de Noordpool en de kerst en het is koud. En eh, de kerstman voelt zich wel thuis deze week hier in het Zandvoortse. Ja. Ja. ja. Nou, in ieder geval, eh, eh, en ik hoop dat we ook nog gasten krijgen vanmiddag. Dat, nou, we eh, hebben al in ieder geval één hele mooie dame zitten. Dat is, uh, dat buiten kijf. Maar ja, gasten die ons komen vertellen wat er allemaal zo rond die ijsbaan te beleven is. Want ik heb begrepen dat daar een aantal mensen van komen straks. Oké, oh leuk. De ijsbaan in Zandvoort. gestationeerd op het plein bij de HEMA daar. Ja, het Raadhuisplein. Het Raadhuisplein. Eh, daarnaast eh, in de tweede uur eh, zoon Sven die nog wat komt zingen en meepraat aan de gasttafel. En ik, ik, hoop dat ik ook op jou mag rekenen. Ja, je mag altijd op mij rekenen. Als het goed is komt ook een tweede uur uh, Maxime Roos langs, onze columnist. Die gaat ook plaatsnemen aan de stamtafel. En die gaat dan zijn column ook ten gehore brengen. Nou, dan zijn we toch niet eenzaam en verlaten. Nee, niemand en we hebben heerlijke hapjes, want deze uitzending die wordt... Mede mogelijk gemaakt, luisteraars, door de Kaashoek in de Haltestraat. Oeh. En ik ben net even in dat winkeltje geweest. En dat ziet er allemaal lekker uit. Dank. Dames van de kaashoek, Corrie en... Uh... Corrie eh, oh, sorry. <laughs> Hartelijk dank voor jullie eh, steun in deze. De kaashoek in de Haltestraat. Deze donkere tijd. We gaan eh, maar met een kerstplaatje van start, eh, Maurice. Dus als, jij het goed vindt. Alleen ja, jij... nee, ik vind, ik vind het heel goed. Want ik heb ook al kerstbedjes klaarstaan en zo. Die heb ik ook al in mijn vorige uitzending gebruikt. Dus, eh, oké, heb, je je ballen, heb je je ballen niet laten slingeren? Nou ja, die zitten hier in de boom, hè. <laughs> in die oh zo mooie, grote, fantastische kerstboom, die hier staat in de video.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 En ik vind het altijd zo lekker, hè, die kerstplaten zo. aan het einde van het jaar. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Ja, nou, dan was dit wel een enorme hit in Amerika. Eh, natuurlijk Andy Williams, die, eh, die daar verantwoordelijk voor was. Mhm. Heb jij iets met de kerst, eh, eh, Maurice? Of zeg je van nou, ik, ik vind het wel leuk, maar eh, ik heb er niet echt iets mee? Nou, weet je, december uh, begint al ervoor, 16 november meestal, rond die tijd. Dan, dan ben ik echt into de Sinterklaas, hè? Ja, oké. Ik ben ook... even oren dicht, kinderen. Ik ben ook Zwarte Piet. Oh, oké. Al doe ik nou 15 jaar. Dus ja, ik heb er in principe zover niks mee. Maar dan ben ik weer vijf, zes, zeven. Nou ja, jij bent zelf Sinterklaas. Ja. Uh, zes, zeven keer een Zwarte Piet geweest. En dan ben ik er wel klaar mee. En dan ben ik zo blij dat ik die kerstboom kan neerzetten. Dat vind ik zo gezellig. <laughs> en die muziek vind ik gezellig als het maar niet de hele dag is. Maar... Ik zal jou vertellen, niet verder vertellen, maar ik zal het jou vertellen. Eh, dat ik al eh, voordat de 5 december was aangebroken... de kerstboom heb neergezet. Dat had alles te maken met mijn activiteiten als, als hulpgoed man. Mhm. En eh, ja, eh, ik wilde gewoon die boom na de kerst meteen... of na Sinterklaas meteen hebben staan. Want dan heb je er een paar weken tenminste wat aan. Nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik had hem al op 1 eh, december staan. 1 <laughs> Jongen, er zijn altijd weer mensen, altijd mensen die weer, weer vooraan moeten staan. Ja, maar dat komt omdat hij toen in de aanbieding was. En ik denk, nou, voor dat geld kan ik hem niet laten liggen. Ah, Goudhaantje ervoor. ja, <laughs> hey, mijn lieve vriendin zit hier en die is helemaal fan van Tom Jones. Tom Jonas? Tom Jonas. Dat is eh, de broer van eh, Saleh? <laughs> Met de The Green Green Grass of Home. En we kennen het ook van Kobe Grant op dit moment. Dat is een Australische. Die heeft dat ingezongen voor reclame voor een eh, bekend snijkoekmerk. Appa naar Pijnenburg. Ja, zoiets. Ik, wou geen merk, ik zei geen merk, toch? Nee, maar Kobe Grant ja, die is nog nergens te vinden in de muziekbestanden. Misschien dat je hem wel kan downloaden via iTunes. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd. Maar we gaan hem gewoon beluisteren.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 Nou, buren hebben geen gras. <laughs> Oké, je hebt grintegels of zo. nou ja, die hebben geen tuin, dus dat is makkelijk. <laughs> ja, God is, over... ook niet, hoor. God is overal. Oh ja, ook bij ons in de tuin. Ja, nou, kan niet, we hebben geen tuin. <laughs> ja, zo is dat. hey, uh, eh, ehm, Bonnie M. Ja, we kennen nog wel, hè? Daddy Cool. Ja, Daddy Cool. Maar die hebben natuurlijk ook een aantal uh, eh, kersthits op hun naam staan. Waaronder Mary's Boy Child. Nou kennen we Mary's Boy Child, dat is natuurlijk Jesus. Ja. Eh, dat wordt niet bezongen, op de een of andere manier. Uh, ze hebben het gewoon over Mary's Boy Child. Ze houden het nog eventjes, ehm, de mogelijkheid erin dat eh, Marie, of Maria... Maria, misschien wel meer kinderen heeft gehad. ja, <laughs> nou. meer, meer boy child. Ik weet niet hoe jij opgelet hebt bij school vroeger, met godsdienst. Ja, godsdienst. Nou ja, ik heb het één jaar maar gehad hoor, maar volgens mij hebben ze echt maar één kind. Ja, eh, laatst, eh, laatst moest het hoofd eh, bij ons op school moest godsdienst geven. Ja. Nou, dat, was wel zo goed waardeloos. En hij, dankt ook God op zijn blote knieën dat de, dat de dominee weer beter was. Zo heeft, hij, ook op bord, hè? God is goed, dominee is beter. <laughs> ja, nou, ik moet dan meteen weer aan andere dingen denken. <laughs> Mary's boy child. boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day and man will live forevermore. Ja, ik moet toch een kleine correctie maken. Jezus wordt wel genoemd. There is hope for all to find peace. Oh my Lord, you sent your Son to save us. Oh my Lord, your very self you gave us. Oh Ik ben Aniek Vijver, ambassadrice van Heijver. En ik geef deze kerst een geit cadeau. Hij ligt niet ingepakt onder de kerstboom. Ik geef mijn geit aan een gezin in Afrika. Geitenmelk is hartstikke gezond, maar levert ook geld op. En van dit geld gaan kinderen naar school. Het gezin geeft een jonkie door aan een volgende familie. En die doet hetzelfde. Goed cadeau, toch? Geef ook een cadeau met een staartje. Geef een geit, koe of kippen. Kijk op doneerendier.nl Doneerendier.nl Stichting Heijven. Ik denk even een kerstspotje tussendoor. Die hebben we net binnengekregen van de Olon. Ja. Dus ik denk, eh, dan moeten we hem even draaien. Ja, en ik noem het toch nog maar even, want ze hebben zo eh, hun best gedaan voor ons eh, vanmiddag, Maurice. de Kaashoek, die maakt het mede mogelijk dat we deze uitzending zo gezellig kunnen maken. En we bedanken ze van harte voor hun, voor hun steun. In Zandvoort draait door... En eh, ik heb het nog niet eh, gezegd, maar ik heb natuurlijk naast mij een fantastische eh, geluidstechnicus. Oh, presentator. <laughs> waar, dan? Waar, Zie je hem niet? Die, ja... als ik zelf niet naar de knoppen ga, dan gaat hij naar de knoppen. Ja, ja, ja, ja nou, dat duurt nog wel een paar jaar, hoop ik. Maar... <laughs> Laat hem, maar, laat, hem maar lekker schuiven, dat is, dat is helemaal <laughs> goed. ja, ik moet liever mijn zak inschuiven, dat heb ik liever, maar ja je bedoelt... Eh, vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. ja, die bedoel, ja, die Mulder okay. bedoel ik. Niet Jan Mulder, we zijn een heel andere man. Die zit altijd bij de, de wereld draait door. En jij zit gewoon bij Zandvoort draait door. En ik ben niet zo zagrijnig als die Jan Mulder. <laughs> dat is echt een beroepszaggerijn. Ja. Die krijgen gewoon betaald. Ik vind het echt knap. Dat vind ik als je zo'n baan kan hebben. Die krijgt betaald ja. om te zaggerijnen, af te kraken en negatief te doen. Zullen wij eh, ondertussen, om het gezaggerijn eventjes eh, te doorbreken, er even uitbreken? Ja. Doen we met de Beach Boys, Breakaway. Breakaway, de Beach Boys. Eh, u luistert naar Zandvoort, het draait door luisteraars. Ja, en een beetje een, een, kerstuitzending mag ik wel zeggen. Ja, nou een beetje een mix. Ja, je bent begonnen met uh, Most Wonderful Time of the Year. Ja. Nog een ander kerstnummertje tussendoor. Ja. ja. En toen weer wat anders. Ja, en ik heb uh, kerstwilletjes, eh, kerstbekjes bij me. Die hoor je zo op de achtergrond gezellig. Nou, ja. wat heb jij eigenlijk met kerst? Want je vroeg het wel. Nou, net. wat heb jij met Ik zal je vertellen, ik heb met religie eh, zoals het er nu eh, allemaal eh, uitziet op de wereld... heb ik helemaal niks, want ik vind het wordt alleen maar misbruikt. het enige goed wat ik aan religie vind... is dat het een sociale functie heeft, dat het mensen bij elkaar brengt. Dat sommige religies, in ieder geval het christendom, de liefde verkondigt. Ja. Dat vind ik de goede kant eraan. Maar eh, wat er allemaal eh, in allerlei landen gebeurt... Eh, onder, het, onder het mom van religie... Ja, ja dat, sorry. Nee, dat gaat inderdaad heel ver als je helemaal kijkt naar het Midden-Oosten... en dat soort dingen, wat daar nu allemaal speelt. Ja, maar jij vroeg naar de kerst. Nou, ik, heb, ik heb wel iets met de kerst, want ik vind het met name zo gezellig. die lichtjes en die boom en, en het sfeertje en... Toch dat mensen weer een klein beetje op aarde landen... en een beetje voor elkaar lief zijn. Dat komt er ook bij. Ja, nou, niet alle mensen helaas. Maar, maar in ieder geval, ja, de sfeer en, en, en, en alles gezellig in december gewoon. vind je het niet te Amerikaans eigenlijk? Nee, nee. Want eh, in Amerika, de Coca-Cola is dat. Mhm. heeft verzonnen dat de kerstman opeens eh, rood moet zijn in plaats van groen. Ja. Daar begon het mee. Ja. Eh, al die verlichtingen, dat soort dingen. Uh, ja. <laughs> al het commerciële gedoe. Amerika is echt commercieel. En nuchtere Hollanders zijn dat denk ik niet zo. Nee. Ja, het is wel helemaal veranderd inderdaad. De, de, kijk, eh, vroeger eh, in de tijd dat, eh, dat ik met mijn ouders kerstfeest vierde... Ja, hadden we op de eerste plaats altijd een, een, een, een sparretje, een originele spar. De kunstbomen bestonden niet. Nee. Er werden kaasjes ingezet er eh, stond een emmer water naast die boom, want die, die <laughs> boom kon in de fik vliegen met die kaars. Is dat wel eens dus- gebeurd? bij mij niet, maar bij buren wel. <laughs> en en eh, nou ja, dan was zo'n emmer wel heel erg zinvol, moet ik zeggen. Oh, dat kan ik begrijpen. <laughs> Maar en, en eh, ja, uh, er was altijd een, een konijn die er moest geloven. De flappie! Ja. oh, god flappie. Ja, soms ook een kippetje. Want vroeger in die tijd. En dan heb ik het over, uh, moet ik voor de luisteraars wel even uitleggen... zo'n zo'n 55, 60 jaar geleden. Mhm. Toen eh, was het ook heel bijzonder om kip te eten. Tegenwoordig eh, heb je plofkippen. Ja, is het helemaal. van alles. dit is allemaal kip in de supermarkt. Maar, vroeger was een kippetje met de kerst was ook heel speciaal. Of een kalkoen natuurlijk. Ja, ja kalkoen, kalkoen denk ik aan kerst. Maar als ik aan Amerika een kalkoen denk, dan denk ik aan Thanksgiving. Ja, en als ik een, eh, aan, een, eh, aan kalkoen denk, dan denk ik aan Turkey. En als ik aan een Turkey denk, dan denk ik aan Erdogan. <laughs> ja, zo kan je wel inderdaad doorgaan. Dan, eh, hè? Maurice, ik heb een hele mooie klaarstaan. ik zag hem staan. Ja, van Art Garfunkel. Ik hoorde net als stiekem wat. Ja. Ik heb er zin in. Nou, we gaan er naar luisteren. vind die man wel zo'n fantastisch mooie stem hebben, die Art Garfunkel. Hij is, eh, eh, dacht ik, onlangs nog in Haarlem geweest. In de film, eh, Philharmonie. in de Philharmonie? Ja. Oké. wel oud geworden. Qua uiterlijk, maar qua stem altijd nog, ja. Ja, ik moet aan, als ik aan Art Garfunkel denk... moet ik meteen denken aan de Sound of Silence van Simon en Garfunkel. Ja. Dat is ook een... dat kunnen we zakken ook wel even draaien ja. eigenlijk. Dat doen we. Die hou je te goed van, hè? Ja, Ehm, eh, ken, jij de film The Graduate? Zeg je dat niet? Ja, het zegt me wel wat. Het gaat over een... Eh, eh, over een jongeman uh, die er nogal aardig uitziet. Uh, wordt gespeeld door Dustin Hoffman. Oh, denk ik. En, en die, en die raakt verliefd op een oudere dame. Een, een dame van middelbare leeftijd, zeg maar. hij, is, mhm. hij is veel jonger. Hij is een jaar of twintig jonger is die vrouw. Maar die vrouw heeft ook een dochter. Oh, gezellig. Ja, nou je raadt het al. Ja. Dat gaat natuurlijk helemaal fout. Die, eh, die dochter die verschalkt die jonge man. En eh, ja, die vrouw die blijft eh, in eenzaamheid achter. En, maar later gaat de verkering met die dochter dan ook weer uit. <laughs> en, maar dan gaat die dochter met een ander trouwen. En dan staat ze in de kerk bij het altaar net klaar om er ja-woord te geven. Dan stormt Dustin Hoffman stormt dat kerkje binnen, schreeuwend van nee, nee, nee. En dan eh, gooit zij haar bruidsboeket neer en eh, rent de kerk uit samen met hem. En dat is eh, wat ik nog weet van The Graduate. het komt me wel heel erg bekend voor. Nou. Ja, want die vrouw waar ik het over had, die oudere vrouw, die heet Mrs. Robinson. Ja. En dat is een, een van de liedjes van Simon Garfunkel. Hey, Mrs. Robinson. Hey, ja, ik ken Hoe kwamen we daar nou op? Oh ja, Art Garfunkel natuurlijk. Dat, ja, Art Garfunkel. ja. We gaan eh, een, eh, een, mooi uh, dingetje draaien van Karen Carpenter. En die heeft ook een beetje zich gewaagd aan het, het soulgeluid van... of nee, het jazzgeluid, zo moet ik het zeggen, van Ella Fitzgerald. En die is zo goed met jazz, Ella Fitzgerald. Ja, dus, ja dat is, met, met Louis Armstrong vroeger ook de vedette wat de jazzmuziek betreft. We gaan genieten van Karen Carpenter, helaas veel te vroeg overleden aan die vreselijke Alexia, Arexia eh, nervosa heet of Ja, nervosa. Nervosa. Eh, die wilde afvallen en eh, die is daarin doorgeschoten en ziek geworden en veel te jong overleden. Ze drumde ook, wist je dat? Nee, eigenlijk niet. Karen Carpenter, die was zangeres en die achter het drumstel als, als zij optraden eh, met haar broer samen. Eh, de liedjes voor uitstekend te horen bracht live. Ik heb wel eh, wat dvd's gezien van ze live. Echt fantastisch. En zij zingt ook heel mooi kerstrepertoire. Gaan we straks ook nog doen. Oh. Maar eerst, eerst dit nummer met Ella Fitzgeralds. En dan beginnen we met de Masquerade. searching but not finding understanding. por that way. I'll find you in the morning sun. And when the night is new, I'll be looking at the moon. But I'll be seeing. you. There's a sun kiss is still a kiss, a sigh. It's still the same old story. Uh-huh. A fight for love and glory. A chase of Roy Medley eh, starten met eh, The Masquerade, eh, My Funny Valentine. Karen Carpenter samen met Ella Fitzgerald. Wat vond je ervan, Maurice? Ja, ik vond het super. Kijk, ik hou sowieso wel van het jazzy sound. Ja. Zou je niet zeggen als ik een top 40 presenteer. Maar dat is echt wel waar. Maar, eh, dan bedoel je eh, eh, soft jazz? Want dat vriend... Ja, de Ella Gerald en de, de, dat soort dingen die kant op. Groeners ook en zo? Ja. Oké. Niet echt van die pingelpangel uh, nee, <laughs> nee, Daar word ik zo zenuwachtig van. Oh. Daar worden we heel zenuwachtig van. En nou, ik durf het bijna niet te zeggen. ik, vriend, zat meer ergens anders aan te denken, Cheryl. Mijn vriendin zit erbij, maar ik durf het... All I want for Christmas is you. Ja, nee, weet je waar ik eerst aan zat te denken? Want je hebt net een mooie nummer van Elvis Gerald En, Zit te denken aan de donderdagavond. Ja. Daar kom, hoor ik dat ook wel eens voorbij komen. Ja. Tussen app en vloed. Tussen app en vloed, dan sta ik met mijn voet in de branding. Ja. En dan, eh, ja, dan kies ik ook allemaal van die uh, rustige ballads uit en zo. Heerlijke feel-good music. Ja. Uh, nou, Ik, ik, heb, ik, zei het net al. ja, Mariah Carey, die hadden ze van de week <laughs> trouwens op televisie... hadden ze die uh, liet in de wereld eruit doorzien... dat, dat zij haar stem kwijt was. Ik weet niet of je dat... Als. <laughs> Oh. Eh, maar wel heel, ja, het was natuurlijk ook zo dat uh, normaliter zat er natuurlijk muziek achter. En dan hmm. is het waarschijnlijk niet zo erg opgevallen. Maar nu hadden ze die muziek hadden ze er weggemonteerd. Dus je hoorde haar echt... Eh, ik heb er ook wel een optreden gezien. Dat was denk ik anderhalf jaar geleden. Mhm. Eh, nou in Engeland uit mijn oh, hoofd. Oh. Of Amerika. Engeland, Amerika. Nou, maakt niet uit. Van Mariah Carey. Ja. Nou. Oh. Dan ren je toch weg als je dat hoorde. Echt wel? Dat was vals. Oh. Niet om aan te horen. Nou. Of ze was stom dronken. Nou. Of eh, ze kan het gewoon echt niet. Eén van de twee. Maar ze heeft wel bewezen dat ze het kon in het verleden. En de, eh, een van de nummers eh, die jij klaar hebt staan... die is uh, goed beluisterd altijd in de top 2000. Fantastisch. want, luisteraars, u luistert altijd nog naar Zandvoort draait door. En we zouden niet doordraaien als we niet doordraaien met Mariah Carey. <laughs> All I want for Christmas is you. Ah, oh, wat lief van je, Cheryl. Dankjewel. Ik hou ook van jou. <laughs> I don't want a lot for Christmas. alles wat ik voor kerst wil hebben ben jij. Namelijk. Nou, Dankjewel. Ja, jongens. Die kan ik in mijn zak steken, daar word ik vrolijk van. Ze hebben mijn vriendin kwaad, die begint al meteen te slaan. Ja, ik zag er al boos weglopen. <laughs> ja. Uh, eventjes een bericht voor de luisteraars thuis. Denk nou niet straks eh, bij het volgende nummer mijn radio een stuk. <laughs> Want, oh, eh, mag, ik een voorproef geven van het volgende nummer? Ja, dat mag. Zo, zoiets was het? Ja, zo. ja nee, oké. <laughs> Ja, want eh, eh, eh, dat u niet aan die knoppen gaat draaien... en denkt de antenne zit er niet in of zo... want dat heeft er allemaal niks mee te maken. Het is gewoon de sound of silence.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 Luid van de stilte. Nou, iedereen eh, heeft zijn radio eh, dubbel gecheckt nu. Eh, het lag niet aan de radio, maar het heeft u zojuist op kunnen horen. Dat prachtige nummer van Simon en Garfunkel, een grote hit geweest. En ja, zij, dat hadden we allemaal hits eigenlijk, hè. Al die klassiekers van hun, dat, die hebben wel heel hoog gestaan in de top 40 van, van die tijd, zeg maar. Ja, klopt. En weet je wat het mooie is? Dat was toen allemaal nog op vinyl. Ja. En dan maak ik even een heel mooi bruggetje aan eh, wat er vanavond eh, gaat van start. Ja. Van start gaat twee weken geleden in uh, Zandvoort Draait Door. Hebben het uitvoerig erover gehad. De 24 uur sessie van uh, Hardy. Ja. 24 uur vinyl draaien. Oké. Okay, dus- Het begint vanavond om 12 uur. Ja. Tot eh, morgenavond 12 uur. Oké, en wie gaat dat doen? Gaat Ruud dat eh, doen? Nee, nee, nee. Ja, Ruud komt wel even langs. Die neemt wel een paar platen mee. Ja. Dan kan je voor een, eh, bedrag een plaat aanvragen. En die wordt dan gedraaid daar in dat café. Ja. En alle opbrengst is voor Serious Request. Ah, natuurlijk. En in principe doet Nob bijna het. Die gaat zijn persoonlijke record ook proberen te verbreken erbij. Hij heeft een keer 10 mhm. uur gedraaid. Ja. Maar 24 uur heeft hij nog nooit gered. Dus uh, gaat ook een persoonlijk record zetten. Oké. Dus dat gaat vanavond gebeuren. Wat een goed initiatief. En wanneer komen die discjockeys ook weer? 18 december. 18 december gaat het allemaal beginnen. Op de grote markt in Haarlem. Ik liep er vanmiddag even en eh, via onze app, via de ZFM-app... kan je meekijken op de grote markt via een webcam. Ja. En eh, je ziet ook, eh, het huis staat er al. Ja. Daar zijn ze druk mee bezig om alles, al het apparatuur erin te zetten. Maar er komt ook een mooi podiumpje moet ik zeggen, op de grote markt te staan. Ja. Ik denk dat dat voor het begin is, voor de start of voor het einde. Ja, en ik weet... tussendoor ook. Hè? Ja, dat ook. Ja. En er is ook een eindfeest uh, Ja. En die zal op de hout plaatsvinden, als ik me goed ben geïnformeerd. Dus- Oké. Ben benieuwd, ik ga kijken. Nou, en ook, ook benieuwd wat de opbrengst eh, gaat worden. Nou, daar kunnen we het in twee uur nog wel eens even over hebben. Over die goede doelen allemaal. Dan kun je even eh, tien minuten nadenken wat je uh, gaat schatten. Eh, jij hebt ook een goed doel, want jij, jij hebt een prachtige mooie plaat nog voor ons. Uh, ja, dat klopt. daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Die zou ik er even bij pakken. Dat is van Train. Ja. Die, het is een beetje, natuurlijk een beetje commercieel, dat hele kerst. Het is een kerstplaat. Mhm. Ja. Kijk of je meer kent. Ho, ho, ho. Shake Christmas time. There's a story that I was told, and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it. So let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up. east and the west and maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile tis the season to smile it's cold but we'll be freezing in style and let me meet a girl one day that wants to spread some love this way ik vrolijk van was zo'n trein. Zeker Christmas, hè? It's Christmas time. Maar herken je hem ergens van? Over de uh, ehm. commercialiteit van eh, kerst eh, gesproken. Eh, nee, niet echt, Maurice. Van de Coca-Cola-reclame. Oké, ja. Ja, nou je zegt. Ja, daar is hij van. Daar is hij van. <laughs> Ja, als je, als je, eh, eh, je, je, meisje eh, gaat stappen op een avond... Hè, tegenwoordig moet dat allemaal kunnen, ook als je verkering hebt... dan zegt zo'n zo'n vrouw uh, met haar vriendin... Nou, we gaan een avondje stappen. dan moet je je niet met dat andere gassie gaan praten... die jou stiekem van me af wil pikken. En weet je door wie dat wordt gezongen, Maurice? Dat ga jij me verklappen. Cliff Richard, Don't Talk To Him. Oh. Just some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there. Don't talk So just remember what I say. Trust in me while I'm away, for I'll be true. And just remember my true love is brighter than the moon above for only you. And if this guy should try to say my love for you is only play, merely a win. Merely a win. Just close your eyes and talk to Ja, we kijken naar het klokje van gehoorzaamheid. Wat gaat zo'n uur toch weer snel voorbij. Het vliegt, hè? Ja. Time flies when you having fun. Ja, ik hoop dat onze gasten ook een beetje vliegen. Ja, die hebben dat ook naar gezien. <laughs> Maurice Mulder, eh, techniek, Charles presentatie. Eh, dit is Zandvoort draait door. Het eerste uur is voorbij. We komen zo nog een volle uur bij u terug. Blijf vooral luisteren naar Zandvoort draait door. stuur je allemaal fijne dagen.